Dat maakt me een hele trotse voorzitter op deze dag, zei Van Miltenburg. Pechtold vroeg zich tijdens het debat af waar Wilders het lef vandaan haalt... om tegen andere Kamerleden te zeggen dat ze de bevolking niet vertegenwoordigen. PvdA-Kamerlid Jan Vos twitterde dat Wilders met zijn uitlatingen over een nepparlement... openlijk de kenmerken toont van fascistoïde leiderschap. De gemeenten hebben in korte tijd 2000 slaapplekken geregeld voor asielzoekers. Vanmiddag riep het ministerie van Veiligheid en Justitie de burgemeesters in Nederland op om vandaag nog 750 slaapplekken klaar te maken. Volgens staatssecretaris Dijkhoff hoeft niemand op straat te slapen. Wel zegt hij dat het elke dag weer spannend zal zijn of er voldoende opvangplek is. Minister van de Steur nodigt de politiebonden uit om de komende dag te praten over de CAO. Dat heeft premier Rutte gezegd. Wat van de Steurs inzet is, is niet bekend. De politiebonden zeggen het gesprek niet uit de weg te gaan. Ajax is de groepsfase van de Europa League begonnen met een gelijkspel. In de arena werd het 2-2 tegen Celtic. Ajax scoorde pas in de slotfase de gelijkmaker. Groningen en AZ verloren hun eerste groepswedstrijd.